Door Albegens met het NOS-journaal. Het Indonesische eiland Lombok is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 6,3 en het epicentrum was op een diepte van 10 kilometer. Kort daarvoor was er al een lichtere beving. Er is nog niets bekend over de gevolgen. Twee weken geleden richtte een aardbeving van 7,0 en een serie andere bevingen verwoestingen aan op Lombok. 460 mensen kwamen om het leven en honderdduizenden mensen, zo'n 15% van de bevolking, raakten hun huis kwijt. Maarten van der Weijden heeft na een rustpauze van enkele uren zijn Elfsteden zwemtocht hervat. Van der Weijden had een zware nacht. Onderweg naar Workum heeft hij daarom drie uur gerust. Had veel last van pijn, liet hij vannacht weten. Naar eigen zeggen is zijn spierkracht weg. Ook motiveert het vooruitzicht van nog eens 120 kilometer zwemmen naar Leeuwarden niet. Toch is hij om zeven uur verder gezwommen. Van der Weijden houdt zijn sponsortocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Maandagavond hoopt hij de 200 kilometer volbracht te hebben. Abdelhak Nouri gaat op neurologisch vlak iets vooruit, heeft zijn broer gezegd in een interview met de NOS. Zo reageert hij op vragen door zijn wenkbrauw op te trekken. Nouri kreeg ruim 13 maanden geleden een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd van Ajax en liep ernstige hersenschade op. Zijn broer zegt dat het lichamelijk wel slechter gaat omdat hij niet op eigen kracht kan bewegen. Tennisser Kiki Bertens speelt vandaag de finale van het WTA-toernooi in Cincinnati... tegen de nummer 1 van de wereld, Simona Halep uit Roemenië. Bertens wist de finale te bereiken door de nummer 6 van de wereld... de Tsjechische Petra Kvitova in drie sets te verslaan. De Wateringse staat nu zelf op de 15e plaats op de wereldranglijst. Het weer vandaag blijft het grotendeels bewolkt. Alleen in het zuidoosten schijnt de zon geregeld. Vooral in het westen ook af en toe regen. En het wordt 22 tot 26 graden. Morgen eerst plaatselijk een bui, maar smiddags breekt de zon door. Wordt het een graad of 23.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 Het is een aangename verrassing en ik wil dit graag met je delen. Hillbilly Top was de eerste song die je hoorde. Daarmee is de koek nog niet op, want ook West Virginia in My Bones en Fair The Well Blues staan scherp. Welkom en ik wens je ontzettend veel luisterplezier. West Virginia in my bones hurts so badly my home Can hardly bear to leave you here The world has changed, I fear Detroit, here I come I gotta catch the midnight train It was all in self-defense White lightning was to blame and I'm moving on.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 En er zouden er nog vele volgen. Inmiddels geniet deze onderschatte artiest van zijn AOW en de vrije tijd. En juist dat laatste bleek een bepalende factor. Want eigenlijk had hij met zijn vorige en persoonlijke album Outsider in 2011 afscheid genomen van nieuwe producties. Maar in 2018 is er ineens een nieuw album, Holding My Own. Met daarop mijn favoriete track, It Won't Get Any Better Than This. Just sitting wasting time. Time galore, and it's all on my side. That I obtain everlasting bliss. It won't get any better than this. been a long time coming. Well, here it is. his. It won't get any better than this. What once was mine now is his. It won't get any better than this. kan alleen maar zeggen, wauw, wat een geweldige combinatie. Van fraaie songwriting en geweldige productie op het debuutalbum Strawberry Moon van Sarah Parker. Wat een talent. Er is geen slecht nummer te vinden op dit album. Ik huilde, lachte en wilde tegelijkertijd alleen maar feesten. Straight from the Bottle sluit bij dit laatste aan.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 De song bereikte de vijfde positie in de country charts. Vern schreef de song samen met Max D. Barnes. There's a closet full of dresses that I bought you. And here's the keys to the new car in the drive. And before you leave our room Put on your best perfume If you're gonna do me wrong Do it right Or the next time the phone rings, I won't answer. I don't wanna be the fool I was tonight. I don't wanna know the truth. I don't wanna see the proof. If you're gone. you're gonna do me wrong, do it Een bezoek aan Bratislava heb ik nog niet eerder gemaakt in dit programma. Onvervalste rock'n'roll brengen de Cellmates. En dat is 50% country, om met de woorden van Jip Golstein te spreken. Dus ik geef ze een kans met Hey, ho, rock and roll. you opnemen van vijf studioalbums voor MCA Nashville tussen 1991 en 1998 tekende George Jones bij Asylum en bracht de single Choices, geschreven door Billy Yates uit. De videoclip, die zijn hele leven foto's van de zanger bevat, had een aangrijpende resonantie in het licht van het dronken rijongeval van Jones eerder dat jaar, met regels als Nu leef ik en sterf ik met de keuzes die ik heb gemaakt. Radiostations begonnen oproepen te ontvangen om de song te draaien en de song bereikte uiteindelijk de top 30 en George Jones won er een Grammy Award mee. De original van deze week. I've had choices Since the day that I was born, there were voices that told me right from wrong if I had listened. No, I wouldn't be here today, living and dying with the choices I've made. I was tempted age I found I like drinking. Oh, and I never turned it down. There were loved ones, but I turned them all away. Now I'm living and dying with the choices I've made. I've had choices since the day. voices that told me right from wrong. If I had listened, no, I wouldn't be here today, living and dying with the choices I made. guess I'm paying for the things that I have done if I could go back. Oh, Lord knows I'd run, but I'm still losing. This game of life I play, losing and dying with the choices I've made had choices since the day that I was born. There were voices that told me right from wrong. If I had listened, I wouldn't be here today, living, dying with the choices I've made. choices I made. Als er in de titel van een song honky tonk voorkomt, dan weet je bijna zeker dat het om real country gaat. Luister maar naar Bring Back My Honky Tonk van Bo Bird. hear a hip hop cowboy up on stage trying to sing. Pay seven dollars for one dollar cowboy beer. And I wonder what the hell am I doing here? Bring back my honky tonk, that steel guitar. Omaha. With them heels, she must be about six feet tall. She smiled at me and I asked her to dance, and she said, "Son, you don't stand a chance." If you a out to play country music all Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Een fraaie song, zowel op de plaat gezet door de Bellamy Brothers als Freddy Fender. Nu opgenomen door een Nederlands trio, bestaande uit Jean Corvers, Maria Turner en Gerardo Romero. Het past wel bij deze prachtige zomer. she asked me to dance, I said, No, no, I have to left feet. Then she took my hand and whispered a song so sweet. And she said, Hold me as close as you can till my body's on fire. a vertical expression of horizontal desire. Nuestro amor se contó como el agua sobre el acero. Y no puedo explicar la manera como te quiero. la música toca, el calor aumenta más alto. Es una vertical expresión, un deseo horizontal. We did the samba, the mambo, the tango, the two-step, one road. abrazando, nos fuimos sin saber por qué. but I wish I could stay all night. Y al llegar a su casa, ella apagó la luz. She said, Dance with me, darling, till the moon and the stars retire. It's just a vertical expression of horizontal Es una vertical expresión, un deseo horizontal. Vertical Expression was de song die je juist hoorde. Cathy Bloom deed een aantal jaren geleden mee aan het Nationale Songfestival. Daarna nam ze een countryalbum op met als begeleiders onder meer Steve Petico en Jay Reel. Een van de songs is Changed Forever. Na Cathy kiezen we voor Americana met Philip Cronenberg in de hoofdrol. She Ain't Got Nobody. telephone to feel her tears come drizzling into her heart crying all alone. She ain't got nobody. People's only passing by. She just wants somebody to be there. She died. get wet for a second. But she keeps talking about something else, changing the subject so swiftly, you almost forget that you came to help. But help is not what she needs. No, no, no, it's not help she wants. Denying to keep from crying, denying she longs for love. She ain't got nobody. people's only She just wants somebody to be there she to be there she to be there. Dit was het blokje Country uit eigen land. Karen Waldrup heeft superieur werk verricht met haar nieuwste studioaanbod Justified. Haar zang is puur en er is veel variatie. What goes in this bar stays in this bar is een leuk nummer, waarin duidelijk Texaanse invloeden te horen zijn. What goes on in this bar stays in this bar. You can hang and swang and drink and sing and be just who you are.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 Wederom heeft Specs alle songs zelf geschreven. Meezingers zal Specs nooit maken, maar het album is wel een aanbeveling voor iedereen die van mooi geschreven songs houdt. De begeleiding is functioneel, waardoor songs als What I Am Still Doing Here bijzonder goed tot haar recht komen. I still doing here? What am I still doing here? The music's over and the beer is on. What am I still doing here? I only told them to stop nagging, wearing my heart upon my sleeve. Then the shit really hit the fan. I think I'd better leave. What am I still doing here? What am I still doing here? The music's over and the beer is on. What am I still doing here? So Elvis left the building hardly any damage done. But the crowd's still whining without cause, lights on, nobody home. What am I still doing here? What am I still doing here? The music's over and the beer is on. What am I still doing here? nothing new under the sun. But now he's getting ugly, making heroes who are none. What am I still doing here? What am I still doing here? The music's over and the beer is on. What am I still doing here? What am I still doing here? What am I still doing here? over the beer is What I still doing here? Het is tijd om naar huis te gaan. Dat had je gedacht. Ik blijf nog een uur. En Left of Country draagt bij aan de overgang naar de tweede uur.